Voor zover bekend heeft dat alleen geleid tot blikschade en enkele lichtgewonden. Ook de spoorwegen hebben last van de winterse neerslag. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en geen intercities tussen Amsterdam en Almere. Verder verwacht ook Schiphol dat het winterse weer de komende uren nog gevolgen heeft voor de vluchten. De sneeuw verdwijnt de komende uren, alleen in het noorden kan deze wat langer blijven liggen. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg was een sympathisant van Islamitische Staat. Dat zegt zijn vader in een interview met een Franse televisiezender. Ook zegt hij dat hij zelf naar de politie is gestapt toen hij zag dat zijn zoon werd gezocht in verband met de aanslag. De 29-jarige sheriff Shekat schoot tijdens de kerstmarkt in Straatsburg vier mensen dood. Hij werd twee dagen later na een klopjacht door de politie doodgeschoten. In Portugal is een trauma-helikopter neergestort. Daarbij zijn alle vier inzittenden omgekomen. toestel raakte vermist nadat het een hartpatiënt naar een ziekenhuis in Porto had gebracht. De helikopter was tijdens slecht weer neergestort in de bergen ten oosten van Porto. Wielrenner Tom Dumoulin heeft de Ronde van Italië uitgeroepen tot hoofddoel van het komend jaar. Het routeschema van de Giro is hem op het lijf geschreven, zegt Dumoulin. Meer dan dat van de Tour de France. Afgelopen jaar eindigde hij in beide rondes als tweede. De Giro is het hoofddoel, maar de renner van Sunweb sluit niet uit dat hij ook meedoet aan de Tour. Het weer in het noordoosten sneeuwt het nog licht. Daar wordt het vanmiddag pas droog. Langs de westkust kan een regenbui vallen.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 ZFM Jazz. It came upon a midnight clear, that glorious song of old. From angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on earth, goodwill to men, from heaven, all gracious King world in solemn stillness lay to hear the angels sing. It came upon a midnight clear I'm still enslaved to hear the angels sing, to hear the angels sing, to hear the angels sing. Ja, luisteraars, goedemorgen. Eh, twee uur lang ZFM Jazz. En eh, heeft u engeltjes horen zingen? Nou, zojuist werd eh, u toegezongen door een engeltje. Althans, zo leek het. Het was geen engeltje hoor. Het was het Urban... moet even moet het goed zitten. Het Urban Nation Choir. Oftewel het Urban Nazi koor, als ik het eh, zo vrij mag vertalen. Ja, dankzij mijn collega Cor heb ik een aantal eh, heel bijzondere uh, eh, kerstjazzstukken ontvangen. En daar ga ik u vanochtend maar het een en ander van laten horen. Dat lijkt me een heel goed plan. Als je doet. first Christmas together, you and me. Love through stormy weather, let it snow. will be our first Christmas together. Wait and see, this love will last. dit klonk allemaal een beetje anders. Dat is ook niet verwonderlijk. Want eh, de zangeres was Gabriella Anders. En eh, zij heeft het gehad met ons samen... Eh, over de eerste kerst die ze beleefde. Own First Christmas, zo heet het nummer. Dankzij, ik zei het al, kort Draaier... een aantal, een aantal, een hele hoop prachtige... en vrij, of minder bekend kerstrepertoire... wat ik vanmorgen voor ga draaien. En eh, sommige liedjes eh, die lijken helemaal niet op kerstliedjes. Dus die, die, die, maar het zijn wel kerstliedjes, dat moet ik er wel bij zeggen. Alleen ja, dat, dat geeft ons de mogelijkheid om toch... Uh, het niet helemaal uh, in kerstweer te dopen, het programma. Uh, alhoewel, ja, nou, ik hoop dat u met mij geniet ook van het volgende nummer. Want ik heb natuurlijk, ik hou het niet bij één liedje hoor. en ik doe het allemaal hier vanuit de studio... die dankzij mijn collega's Willem Bruist Albert-Jan Vos en misschien ook nog wel anderen... is eh, versierd en eh, is geworden tot een ware uh, kerststudio. Enorme kerstfeer en daar geniet ik enorm van. Ik ben een gezelligheidsmens, u misschien ook wel. Maar ook een muziekmens, dat hoort er ook bij. En nou, daar heeft niet zoveel kletsje. Zoek eens een mooi liedje voor die mensen uit. Dat ga ik ook doen. We gaan genieten van Dinah Washington... A snow covered house on a hilltop. Children playing by a fireside. Each one hoping old Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously. Hoping to see old Santa as he comes down the chimney. A million socks are hanging ooh, on a million Christmas trees. And a million ears are listening. Father Russell in the bag full of toys on his shoulder. I'm so sure there'll be a stampede. But I'm wishing old Santa God's speed. Love Those Bells. Ik hou van die klokken. U toch ook? Ja, eh, een liedje wat eh, klonk als een klok. Nou, dat is eh, mooi meegenomen. We gaan genieten van Mel Tormé. Kent u ook wel, hè? Met de Christmas Song.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 misteltolen mag je een kusje ondergeven... Hè, als je er toevallig onder staat met eh, een, eh, een, een, eh, iemand die je leuk vindt. Ook als je hem niet leuk vindt, moet je hem verplicht een kusje geven. Zo gaat het. Joe Williams die zingt erover Kissing by the Mistletoe. als hij niet zingt, dan speelt hij in ieder geval. <laughs> the holiday season is a wonderful time for a boy and girl to fall in love. Cause Santa and Cupid planned exactly what you did when you kissed me by the mistletoe above. We stood there kissing neath the mistletoe, jingle, jingle. every day. There's a heavenly treasure more than money can measure in the gift you give when you give your love, and I can tell. Cause whenever it's Christmas, if I never get this much, here in my heart I remember very well. We stood there kissing by the mistletoe, jingle, jingle. A kiss, kiss, kiss, and away we go, tingle, by the mistletoe. Love came to stay, and now it's Christmas every day. lekker eh, sambaatje. We gaan eh, genieten van Billy Holiday. much it may storm. I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care? How much it may storm? mooi meegenomen worden... dat ze haar liefje heeft om, om haar warm te houden. Nou, ik gun u hetzelfde. Ik gun u dat, uh, dat u ook een liefje heeft om, uh, om u warm te houden. Altijd gezellig, toch? We gaan eh, genieten van... even kijken hoor, even spieken hoor. Billy Creston met Christmas Eye. There's a candle in the window. There's a legend we believe. Santa hears our plea. You can bet that he wouldn't miss a Christmas Eve. There's a stocking on place. There are presents to receive, and there's mistletoe where each Romeo steals a kiss on Christmas Eve. In the corner on a table underneath beneath a shining star is the holy Christmas stable and three wise men from afar. All this holiday contentment, all this love. more like luisteraars, ik, eh, ik werd eventjes eh, onderbroken door een... Eh, mijn autootje stond voor een uitrit. <laughs> Wat ik me niet realiseerde. Ik sta daar al jaren op die plek. En, maar dat schijnt maar twee keer per jaar gebruikt te worden, die uitrit. Ik moest even naar beneden, moest me even naar beneden spoeden... om eventjes mijn autootje weg te halen. Dus misschien heeft dat tot enige storing op de zender geleid. Ik weet het niet. Ik, maar in ieder geval, ik ben er weer. En Bill Evans is er ook, gelukkig. Zometeen ook nieuws voor u, want Santa Claus is coming to town, volgens Bill Evans. U luistert naar ZFM Jazz tot 12 uur uh, kerstrepertoire. Ja, van het Ramsey Lewis trio. Want ook zij hebben een, uh, ja, een sleetochtje voor ons in petto. Jingle Bells dankzij Samuel eh, Pagianini. Onbekend, eh, maar hij zwingt lekker met de kerst. Een beetje de sfeer van Jimmy Smith eigenlijk, hè? Ja. Nou, ik hoop dat ik u daarmee heb eh, verwend. Oscar Pietersen die gaat ons vertellen over een kind dat is geboren. A child is born. Oscar Peterson, Child is Born. En <clears throat> we gaan eh, luisteren naar, eh, dan moet ik het wel even goed uitspreken... de Robert Gonzales Trio. En eh, die heeft het over Deck the Halls. Nou, wat dat inhoudt met kerst, ik heb geen idee. Ja, ik denk ik laat u het originele van eh, Jimmy Smith ook nog maar eventjes horen. Want het is toch ook een uh, virtuoos op het eh, Hammond-orgel. Nogmaals dus Jingle Bells. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Er ligt helaas niet genoeg sneeuw op dit moment, luisteraars... om met de slee op uit te trekken. Tenzij u een, een, Bentley heeft, dan heeft u ook een slee. En dan kunt u daarmee de weg op. <laughs> vind ik allemaal goed. Mag vandaag, het is zondag. Dus de weg is vrij voor Bentleys, om het maar zo te zeggen. Ja. Eh, wat had ik nog meer voor u in petto? Ja, nog een keer Jimmy Smith. En eh, ik wil u nu laten genieten van Silent Night. Dan moet ik even kijken waar ik hem op. Oh ja, hier gaat... Nee, dat is hem niet. Verdorie. En deze dan? dat, dat, was Jimmy Smith met... Uh, het liedje wat we zojuist draaiden. dat, dat was natuurlijk Jingle Bells. Ah, hier heb ik hem. In één keer goed akkoordje ook nog bij. Fantastisch. Silent night. ik kan u met enige eh, zekerheid eh, kan ik u meedelen, luisteraars, dit was niet Jimmy Smith. Het stond er wel eh, met de titel van het liedje. Dus dat is een misleiding, noemen ze dat. Ik, ik, ben misleid, luisteraars. U ook, want u dacht dat u Jimmy Smith ging horen. Volgens mij was dit uh, Ella Gerald of zo. Ik heb geen idee eigenlijk. Staat er niet bij. Nou ja, jammer. Ook hier geen eh, eh, uitvoerend artiest bij vermeld... maar wel dat het liedje de Christmas Song heet. Daar moeten we het mee doen tot de klok van 11 uur... en dan eh, ben ik nog een vol uur bij je terug. Tot zo. reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one to Although it's been said many times. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...